Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer slecht nieuws voor starters. Vorige maand zijn de prijzen voor een koophuis harder gestegen dan in de maanden ervoor. En toen ging het al heel hard. Het kopen van een eigen stekkie was in mei volgens onderzoekers van het CBS bijna 13% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. Italianen hoeven vanaf volgende week buiten geen mondkapje meer te dragen. In dat land blijft het aantal coronabesmettingen dalen. Daarom hoeven Italianen alleen nog maar in het OV en in binnenruimtes... zoals bibliotheken en musea een kapje op. Hoewel supermarkten tijdens de coronacrisis superveel winst maakten... worden buitenlandse arbeiders en boeren nog steeds uitgebuit... zegt Oxfam Novib, die dat onderzocht bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. Zo lijden koffieboeren en rijstverbouwers nog steeds onder armoede, uitbuiting en discriminatie. Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix. Een paar jaar geleden was de beroemde regisseur nog tegen streamingsdiensten... maar na gesprekken met de directie van Netflix is hij toch enthousiast geworden. Veel mensen vonden de lockdowns maar een saaie bol en kochten daarom een hond... Maar dierentherapeuten merken dat lang niet alle fikkies, maxen en bijoux goed zijn opgevoed. Ga ze het bos in, dan heb je van die honden die dan kadoen, kadoen, kadoen op je afstormen en tegen je aanspringen en happen en, en weet ik veel wat. Of honden, eh, dan zie je ook wel eigenaren die eh, eh, vijf minuten staan te krijsen van Fikkie kom hier, hier, hier, hier. En dan komt uiteindelijk Fikkie bij wijze van spreken en dan krijgt die ook nog op z'n donder. Nou, die bedenkt zich wel een volgende keer twee keer voordat hij gaat komen. Eén lichtpuntje, als jouw hond zich niet goed gedraagt is het nog niet te laat. Volgens de therapeut kunnen honden op latere leeftijd ook nog hartstikke goed leren. Het weer af en toe zon vandaag, 16 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig. Dit is Helene de Geest van de AWB goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de Stevinsluizen.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 regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koopwoningen waren gemiddeld bijna 13% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in 20 jaar. In mei wisselden veel minder woningen van eigenaar dan een jaar geleden. Vanaf volgende week maandag wordt in Italië de mondkapjesplicht voor buiten afgeschaft. De versoepeling geldt voor witte zones, waar de verspreiding van het virus het laagst is. Dat is nu bijna heel Italië. En als eerste actieve American footballspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De verdediger van de Las Vegas Raiders zegt dat hij al jaren tegen het moment aanhikte.